en ook Thijssen met het NOS-journaal. Westerse landen hebben verontwaardeelde de drie bandleden tot een verblijf van twee jaar in een strafkamp. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Westerwelle, maakt zich zorgen over de vrijheid in Rusland. Hij zegt dat de straf in geen verhouding staat tot wat Pussy Riot heeft gedaan. Ook de Amerikaanse ambassade in Moskou noemt de straf disproportioneel. EU-buitenlandchef Ashton is teleurgesteld over het vonnis en heeft twijfels bij de rechtsgang in Rusland. Op verschillende plaatsen in de wereld is gedemonstreerd voor de vrijlating van de drie vrouwen van Pussy Riot. Kleine betogingen vonden plaats in onder meer Barcelona, Parijs, Berlijn en Washington. Er zijn nog steeds problemen in de samenwerking tussen artsen in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Vooral op de afdeling longchirurgie is onderling verstandhouding slecht. Daardoor ontbreekt het aan een goede communicatie. Dat blijkt uit een intern rapport dat in handen is van het onderzoeksprogramma Argos. De conflicten en ruzies zijn zo ernstig dat gesprekken tussen de partijen niets meer oplossen. De inspectie voor de gezondheidszorg houdt de zorginstelling al sinds december in de gaten, maar wil geen mededelingen doen over lopende onderzoeken en benadrukt dat ze ingrijpt als ze daar aanleiding voor ziet. Bij de Nederlandse aardoliemaatschappij zijn na de aardbeving gisteravond tot nu toe 115 schademeldingen binnengekomen. Het zijn vooral meldingen van schade aan muren en van glasschade. De aardbeving was gisteravond in Noord-Groningen en had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Gedupeerden kunnen op de website van de NAM een schademelding achterlaten. Een onafhankelijk expert komt vervolgens de schade opnemen. De NAM verwacht dat het aantal meldingen de komende dagen verder zal oplopen. Het weer, vanavond in het hele land helder. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen en ook zondag volop eh, zon met temperaturen rond de 30 graden. Na het weekend kans op een regen- of ondersbui. Het blijft warm. Dit was het en... Op... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog files op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet voor knooppunt Benelux 4 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Continental 3. A15 vanuit Europoort voor knooppunt Vaanplein 3. En de A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. Tot zover de verkeer.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 some I haven't met slope There is always a hand that you can hold on to Looking deeper through the telescope You can see that your home's inside of you Just know Dat was Tim Berg, a.k.a. Avicii, met Super Love. Twee nummers geleden hoorden we Haven't Met You Net. <laughs> Zo, wat een Engels, dames en heren. Haven't Met You Yet van Michael Bublé. En daarna hoorde je 39 Million Miles van Jason Mraz. En ik ben eventjes aan het kijken op Twitter van iedereen die hashtag ZFM heeft, heeft getweet. En eh, het gaat echt los, dames en heren. Ik heb hier wel, ik zal ze even tellen hoeveel tweets we nu hebben. We hebben er eh, eh, precies nul. Ja, we hebben er nog nul. Dus kom op mensen, als je iets, iets op je gedachten hebt wat je aan het eten bent, wat je, wat je wil horen, een verzoeknummertje. We, we doen het, we doen het. We zeggen je tweet op de radio en we, doen gewoon welk nummer je wil. Go op, Twitter gewoon, hashtag ZFM gaan we nu luisteren naar Will I Am met This Is Love. like a seesaw. Should've just taken her to the cinema to seesaw. Ooh, she let me sleep with her. I figured her figure's a short, short winner. Plus I got a lead from the back. I'm a skipper. Make my heart skip, skip, skip, skip, skip, skip a beat. De Russell Kids met My Heart Skips The Beat. Eh, die hoorde je net. En dan, het mij is eh, van tevoren van deze uitzending eventjes gevraagd of ik reclame wilde maken. Dat doen we normaal nooit, maar ja, voor geld doe ik alles. Dus ik ga even reclame maken. Het is voor de Esprit. Het is voor zaterdagavond 18 augustus. Dan kan je namelijk van 6 tot 9 ehm, met 20% korting kan je ja, nieuwe, van de nieuwe collectie kan je kopen bij... Eh, bij de Esprit. Ja, ik denk dat de natte droom van de gemiddelde huisvrouw nu werkelijkheid wordt. Want je kan voor 20% korting voor een gehele nieuwe collectie kopen. Ja, 20% korting, het is niet niks. Oh, en er is ook nog eens live Spaanse en Nederlandse muziek. Nou, wat wil je nog meer? Misschien luisteren naar Da Pop van What The Fuck. разных бед В нашем доме поселился замечательный сосед 很多。 my soul is broken your name is written in the sand Simple Plan met Summer Paradise. En daarvoor hoorde je Rudimental met Feel the Love. En er is inmiddels getwitterd, er is inmiddels getwitterd. Iemand heeft getwitterd dat mijn microfoon een soort van echo had. Een soort van galm. En die zit er nog steeds wel een beetje. En ik heb... Karim weet dat knopje, maar ik weet hem niet te vinden. Misschien is dit hem, of niet. Nou, in ieder geval, hij heeft een klein beetje galm. Maar het was, ik denk niet dat het heel erg storend is, toch? Tenminste, dat hoop ik dan maar. Oh. Dit is Ben Saunders met Heartbeats. Heartstrings. En dit is trouwens de internationale versie. Die is wat meer uptempo, wat gezelliger, wat zomerser. Want het is lekker weer, mensen. Lately I've been holding on to hell and hope. What have you done? Cause every time my heart beats, it only beats for you. I tremble at the tender touch, your warm embrace. Every time my heart beats It only beats for you Oh, oh, oh, oh, oh You make me wanna love you better Oh, oh, oh, oh, oh You're like a hammer to my So keep on swinging keep on ringing Promise me you'll never stop my heart heartstrings You let me shimmer A light, a glimmer A sparkle. what is yet to come Oh, oh, this is love I'm tipsy from the night that was So pull me in and check my pulse Cause every time my heart beats It only beats for you I'm busy with this chemistry Promise me you'll never stop. You're like a hammer to my heart's rush, rush. I need the push, push, push, push, push. I need the rush. You know I just can't get enough of it. I need the rush, rush, rush, rush, rush. I need to push, push, push. While you working. I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop Ja, met al het geld dat deze man al heeft verdiend, zal hij vast wel fluitend door het leven gaan. Het was Flowrider met Whistle. En daarvoor, daar hoorde je Van Velsen met The Rush of Life. En in deze show hebben we altijd, eh, ja, soms even een rubriekje en daar hebben we gek nieuws. En dit is gek nieuws, maar wel heel goed nieuws, want door een netvliesprothese kan je nu blinden weer laten zien. Dat, dat is onderzocht in, een, eh, in New York en daar hebben ze dus bewezen dat je door een netvliesprothese blinden weer kan laten zien. En het is wel, je beeld is nog steeds heel erg korrelig van blinden en ze kunnen nog niet steeds heel goed zien. Maar ze kunnen in ieder geval kleuren onderscheiden en gewoon ook vormen zien en dat soort dingen. Dus dat is, ja, dat is, in de medische wereld is dit een hele grote stap vooruit. En dat bracht me weer eventjes op een ander nieuwtje. Ik heb nog steeds een echo hoor ik. Hallo? Ja, nog steeds. Maar goed, dat bracht me weer op een ander nieuwtje. Wat ik laatst hoorde. En dat is dat Stevie Wonder gaat scheiden. En dat eh, Stevie Wonder kwam wij altijd over op een hele aardige, lieve man. En ik kon er maar niet bij dat hij ging scheiden. Dus ik dacht, oké, er kunnen twee dingen gebeurd zijn. A, iemand heeft hem verteld dat liefde blind maakt. Of zijn vrouw is vreemd gegaan. Eén van die twee. En dat zie ik ook helemaal voor me, dat gesprek als vrouw is vreemd gegaan. Dat, die, eh, dat zijn vrouw dus naar hem toe laat. En dat hij zegt, eh, vrouw, uh, dat die vrouw zo zegt van... Ja, sorry Stevie, maar ik ben uh, vreemd gegaan. En dat Steven dan heel boos zegt van, ja, helemaal achter mijn rug om en zo. En dat die vrouw dan zegt van, nee, gewoon voor je neus. Ze waren gewoon heel erg stil. Eigenlijk zou ik een schok moeten krijgen, iedere keer dat ik een slechte grap maak. <laughs> Swedish House Mafia met Save the World. Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life. Dat is Knaan. Met Stap for a Minute. En dat is wel heel toepasselijk, want ik ga nu ook stoppen. Het is, zit er bijna op weer het weekend in. Ja, het zit er weer bijna op twee uurtjes. En nu kan je gewoon weer goed je weekend in. Ik weet niet wat je dit weekend gaat doen. Ik ga in ieder geval zo... Ik heb zo meteen voetbaltraining. Ja, want zoals sommige mensen zelfs weten... Karim is ook mijn voetbalcoach. En die dacht, die keek naar het weer. Die dacht, nou, dit wordt vandaag een graadje of 30. Misschien moet ik maar eens voetbaltraining geven. Dus ik moet zo meteen om 8 uur weer op het veld staan in deze hitte. Dames en heren, wens me succes. Ik wens jullie nog een heel, heel, heel fijn weekend toe. We gaan eventjes inbreken in het nummer We're Going to Ibiza van de Fenga Boys. Hoe fout wil je het hebben? Dit was het weekend in. Dankjewel. Doei!